van 5 uur. Waterwalgemoed met het RWS Journaal. De AIVD en MIVD houden zich niet altijd aan de regels als ze computers hacken... concludeert een commissie van toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Buitgemaakte gegevens worden soms te lang bewaard. Verder vindt de commissie dat de inlichtingendiensten soms niet goed verslag doen... van hun manier van werken, waardoor controle lastig is. De commissie heeft tientallen gevallen onderzocht... waarbij de diensten hebben ingebroken in smartphones, e-mailaccounts, laptops en servers... Demissionair minister Plasterk belooft verbeteringen. De Alrijnse ziekenhuizen in de regio Leiden lijden verlies. Er is een vacaturestop ingesteld en de drie ziekenhuizen mogen ook geen investeringen doen. Volgens het bestuur van Alrijnen merken patiënten niets van de bezuinigingsmaatregelen. Wel melden bronnen aan Omroep West dat sommige artsen al maanden niet volledig zijn uitbetaald. Het ziekenhuisbestuur zegt dat er verlies wordt geleden door de sluiting van operatiekamers. Daardoor zijn er minder operaties geweest, terwijl de kosten wel gewoon doorliepen. Rusland wil de opstandige regio Lugansk in Oost-Oekraïne van elektriciteit voorzien. Hoe de Russen dat gaan doen is nog onduidelijk. Eerder vandaag werd bekend dat de rebellen in het gebied geen stroom meer krijgen van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij, omdat de rekening niet betaald zou zijn. De schuld zou 90 miljoen euro zijn. Volgens de Russen sluit Kiev de stroom in Lugansk af, af om politieke redenen. De Israëlische premier Netanyahu heeft een afspraak met de Duitse minister van Buitenlandse Zaken afgezegd. Netanyahu wil niet met minister Gabriel praten, omdat hij tijdens zijn werkbezoek aan Israël ook gaat praten met mensenrechtenorganisaties. Zo bezoekt Gabriel organisaties die aandacht vragen voor wandaden van Israëlische militairen tegen Palestijnen. Het weer nog. Zon, bewolking en buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. Er staat een stevige noordwestenwind. Het is 8 tot 10 graden. Morgen en op Koningsdag opnieuw buien, maar ook zon. Vanaf vrijdag is het zachter en vaker droog.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 Er zijn twee rijstroken dicht. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Knopendel 20 minuten vertraging. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roedevaartsveen 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Knopend Bresseplein en Moordrecht een kwartier. A27 Utrecht-Almere tussen Knoopend Lunetten en Beeldhoven 10 minuten. A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en het Eemnes 10 minuten. Veel vertraging is er op de A28 Amersfoort-Zolle. Tussen Amersfoort-Vathorst en Strandhorst staat het stil over 10 kilometer. De vertraging is ruim een uur na een ongeluk met een vrachtwagen. Eén rijstrook is daar dicht en dat duurt waarschijnlijk nog tot 6 uur.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 Waterwalgemoed met het RWS Journaal. De AIVD en MIVD houden zich niet altijd aan de regels als ze computers hacken... concludeert een commissie van toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Buitgemaakte gegevens worden soms te lang bewaard. Verder vindt de commissie dat de inlichtingendiensten soms niet goed verslag doen van hun manier van werken, waardoor controle lastig is. De commissie heeft tientallen gevallen onderzocht waarbij de diensten hebben ingebroken in smartphones, e-mailaccounts, laptops en servers. Dimissionair minister Plasterk belooft verbeteringen. De Alrijnse ziekenhuizen in de regio Leiden lijden verlies. Er is een vacaturestop ingesteld en de drie ziekenhuizen mogen ook geen investeringen doen. Volgens het bestuur van Alrijnen merken patiënten niets van de bezuinigingsmaatregelen. Wel melden bronnen aan Omroep West dat de familie 8000 euro voor de crematie van de man. De tbs pleegde samen met een vrouw die ook in de kliniek zat zelfmoord... met een vuurwapen dat naar binnen was gesmokkeld. De AIVD en MIVD houden zich niet altijd aan de regels als ze computers hacken... concludeert een commissie van toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Buitgemaakte gegevens worden soms te lang bewaard.